Waar de steen is weggerold, waar de Messias lag, ligt nu verlaten groot. Hier op de derde dag wint het leven van de dood. Komt zie de vaders kracht handen, zie de teken staan. De gekruisigde is opgegaan. sloeg de dood. Zijn naam werd onze hoop. Dit is nieuw leven, met hem verrezen. Leven wij voor altijd, prijsgod in eeuwigheid. De dove hoort, de stormen spreekt, zelfs de doden leeft. Dit is nieuw leven dit is nieuw leven. De lamme loopt, de blinde ziet, zie iets nieuws ontkiemd. Dit is nieuw leven. Dit is nieuw leven.